Annette Schut met het NOS Journaal. Volgens het Israëlische leger zijn vannacht vanuit Iran raketten afgevuurd op verschillende steden in het land. Daarbij zou volgens Israëlische media één persoon om het leven zijn gekomen en raakten 30 mensen gewond. Eerder vannacht kwamen al berichten over explosies in Tel Aviv en Jeruzalem. Afgelopen avond voerde, Isra voerde Iran ook aanvallen uit. Daarbij zouden vijf mensen zijn omgekomen. Ondertussen blijft ook Israël aanvallen uitvoeren op de Iraanse hoofdstad Teheran. Het zou opnieuw om plekken gaan die gelinkt worden aan het Iraanse nucleaire programma. Honderdduizenden Amerikanen zijn de straat op om te protesteren tegen president Trump. De demonstraties worden gehouden onder het thema No Kings... om te benadrukken dat niemand boven de wet staat, ook de president niet. Tegelijkertijd is in Washington een militaire parade bezig... President Trump deed die parade zichzelf cadeau. Hij werd 79 jaar. Officieel is de parade om te vieren dat het leger 250 jaar bestaat. In de Amerikaanse staat Minnesota is een klopjacht gaande op de man die twee democratische politici heeft beschoten. Eén politica en haar man zijn gedood, een andere politicus en zijn partner raakten gewond. De verdachte is een man van 57 die zich gekleed had als agent. Demissionair minister en vicepremier Eddy van Heijem wil lijsttrekker van NSC worden. Van Heijem geldt als vertrouweling van NSC-oprichter Pieter Omtzigt. Afgelopen avond maakte de huidige partijleider Nicolien van Vroonhoven bekend dat ze geen lijsttrekker wil zijn. Het lukt haar niet zich 100% in te zetten, zegt ze. Het lijkt nu te gaan tussen Van Heijem en Diederik Boomsma.